Ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie stuurt steeds meer slachtoffers van seksueel geweld door naar hulporganisaties. Want een aangifte of rechtszaak levert niet altijd op waar een slachtoffer behoefte aan heeft. Hulporganisaties kunnen helpen bij het verwerken van trauma's... en laten bijvoorbeeld slachtoffers en daders met elkaar in gesprek gaan. De aanvallen op Oekraïne gaan maar door. Vannacht viel Rusland weer het land aan vanuit de lucht. In de stad Zaporizhia kwamen daarbij vijf mensen om het leven... Gisteren zei president Zelensky ook dat hij met Trump wil werken aan het plan dat Amerika met Rusland heeft gemaakt om de oorlog te beëindigen. Daarin staan 28 punten, weet deze expert. Eh, in het punt 1 staat, eh, van dit plan staat dat Oekraïne een soeverein land is. Maar in alle 27 punten daarna blijkt daar helemaal niets van. Kort samengevat, een beetje bout geformuleerd. Dit 28 puntenplan komt neer op capitulatie van Oekraïne. Zelensky ging nog niet echt in op het plan, alleen dat hij binnenkort er dus met Trump over wil praten. 30.000 medewerkers van het OM zijn helemaal klaar met de haperende computersystemen op hun werk. Ze hebben daarom een brandbrief naar de leiding gestuurd. Ze waarschuwen dat door de haperende computers rechtszaken in gevaar komen. En de beste fietsstad ter wereld is Utrecht. Altijd stond Kopenhagen in Denemarken op één bij een Deens onderzoek daarnaar, maar nu dus niet meer. Volgens de onderzoekers houdt Utrecht bij alle bouwprojecten rekening met fietsers... waardoor een derde de fiets pakt als ze op pad gaan dat snappen deze Utrechters wel. Ja, je kan alles op de fiets doen. Dat is zo fijn. Van, eh, ook ga je naar de andere kant van de stad, zelfs een Leidse Rijn. Je bent zo. Ik vind wel relaxed, is goed geregeld. Gaat best snel, meestal sneller dan de auto. Dus ja, ik vind het heel fijn. Totale chaos. En gek genoeg lijkt het daardoor te werken. Als je denkt Utrecht was toch al de fietsstad van de wereld. Nou, dat kan kloppen. Eerder won Utrecht al die titel in een ander onderzoek. Het weer dan vanochtend een beetje oppassen, want het kan op sommige plekken nog glad zijn. Op het zuiden na geldt er daarom code geel. Verder vandaag een dag met af en toe zon en 3 tot 6 graden.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 Vier jaar geleden werden enkele tientallen slachtoffers doorverwezen. Dit jaar zijn het er tot nu toe ruim 2700. Het dodental na aanhoudend noodweer in Vietnam is opgelopen naar 43. De afgelopen dagen viel op plekken in Centraal-Vietnam meer dan anderhalve meter regen... waardoor rivieren buiten hun oevers traden en er ook aardverschuivingen ontstonden. Vandaag is de officieel laatste dag van de klimaatop in Brazilië. Landen praten onder meer over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Het is onduidelijk of ze het eens gaan worden.